Jobboot met het NOS-journaal. Het overleg tussen de directie van Blokker en de vakbonden heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Vakbond CNV spreekt van een goede start, maar is er nog niet van overtuigd dat er 440 mensen moeten worden ontslagen. Blokker heeft de vakbonden toegezegd binnenkort met meer informatie te komen over de noodzaak van de reorganisatie. Tijdens het overleg vanmiddag heeft Blokker wel een voorstel gedaan voor een sociaal plan voor de medewerkers die moeten afvloeien. Sommigen werken al 30 jaar bij het bedrijf. Bij visverwerker Foppen uit Harderwijk is het nog altijd niet goed gesteld met de hygiëne. Het bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder verscherpt toezicht gesteld. Foppen kwam in 2012 in opspraak doordat zijn gerookte zalm besmet was met salmonella. Er raakten 23.000 mensen ziek, vier mensen kwamen om het leven. De visverwerker wordt nu elke week gecontroleerd. Als het bedrijf zich niet aan de regels houdt, dreigt sluiting, zegt minister Schippers. Verpleeghuizen die het slecht doen zullen in de toekomst harder worden aangepakt en bewoners krijgen meer te zeggen over hun eigen zorg. Dat is de kern van een plan dat staatssecretaris Van Rijn morgen presenteert. Instellingen die slecht presteren in de ogen van patiënten en hun familie krijgen vaker bezoek van de inspectie voor de gezondheidszorg. Bij verpleeghuizen die het goed doen komt de inspectie juist minder vaak langs. Staatssecretaris Van Rijn wil ook dat de beoordelingen van verpleeghuizen op internet goed te vinden zijn. Verder wil hij de bureaucratie in de verpleeghuiszorg verder terugdringen. De Tweede Kamer wil dat de declaraties van houders van een PGB, een persoonsgebonden budget, de komende drie maanden gewoon worden uitgekeerd. Ook als het papierwerk nog niet geregeld is. Vorige week werd bekend dat veel PGB-houders hun geld niet ontvangen en daardoor zorgverleners niet kunnen betalen. Staatssecretaris Van Rijn zegt er toe dat mensen met een PGB hun declaratie over januari gewoon kunnen indienen. Maar de Kamer wil ook nu de komende maanden een soepele afhandeling van de declaraties van de PGB-houders. Het weer, overwegend bewolkt op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en meer zon, vooral in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden.